ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Renette Klever wordt door de PVV naar voren geschoven... om de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp te worden. En dat is best wel opvallend, want als Kamerlid wilde ze ontwikkelingshulp juist afschaffen... vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. was in een debat met de SP. De SP zei we moeten van het eigen risico af... En, eh, ja, en Klever zei toen, nou dat kan. Dan stoppen we gewoon met ontwikkelingshulp. En dan hebben we meteen een goede dekking voor de kosten van de afschaffing van eh, het eigen risico. Maar goed, eh, zover is het toen in elk geval niet gekomen. Renette Klever zat eerder in de Eerste en Tweede Kamer voor de PVV. Gemeenten gaan er te vaak vanuit dat inwoners zelf om hulp vragen als zij die nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan bijstand, schuldhulpverlening of thuiszorg. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. En het zorgt er juist voor dat de problemen waar deze mensen tegenaan lopen alleen maar groter worden. En dat moet volgens de onderzoekers anders, vertelt mijn collega Bas de Vries. Ze moeten op mensen afstappen, vindt het SCP. Actiever op zoek gaan naar degene die de weg naar ondersteuning niet kennen of die niet weten te vinden. En waarom gebeurt dat nog niet? Ze hebben vaak te weinig mensen eh, daarvoor. Er is bezuinigd. Ja, mensen die hulp nodig hebben kloppen zelf niet snel aan bij de gemeente... omdat ze zich bijvoorbeeld schamen voor hun problemen of de taal niet spreken. En niet iedereen baalt van het koude en regenachtige weer van de afgelopen dagen. Reisorganisaties die gaan er juist supergoed op. Ze zagen het aantal last-minute boekingen de afgelopen week flink stijgen. Zo zegt Toei dat ze bijna 90% meer boekingen binnen hebben voor deze maand... dan voor dezelfde periode vorig jaar. En als Gladiator 2 volgend jaar te zien is in de bios... dan is er in elk geval één iemand die zeker niet gaat kijken. De hoofdrolspeler uit de originele Gladiator-film, acteur Russell Crowe. Ja, hij vindt het maar niks dat er een deel 2 komt komt, zegt hij in een interview op YouTube. Because of course I'm dead and I have no say in what gets done. Uh, but a couple of things that I've heard, I'm like, oh, no, no, no, no, no, no, it's not in the moral journey of of that particular character. But you know, I can't say anything. It's not my it's not my place. I'm six foot under. Ja, ik moet me er niet mee bemoeien, want mijn personage is dood, zegt hij. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het overal droog en is er flink wat kans op zon. Graadje of 18 is het. En vanavond kan er alleen in het noordoosten nog een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je bij Purmerend 10 minuten oponthoud door werkzaamheden.